De ANWB raadt mensen aan om als het niet strikt noodzakelijk is niet de weg op te gaan. Bussen zijn vanochtend op veel plaatsen niet uitgereden. Er valt zoveel sneeuw dat het op veel plaatsen onverantwoord is om uit te rijden, zo zegt een woordvoerder van Connection. Gehoopt wordt dat het busvervoer de komende uren alsnog op gang kan komen. Ook de NS meldt problemen te hebben door het winterweer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen. Op de snelwegen wordt zo langzaam gereden dat de signaleringsborden boven de weg aanspringen en lagere maximumsnelheden aangeven. Er zijn een aantal ongelukken gebeurd. Op de A27 bij Lexmond is daarbij een dode gevallen. Het KNMI verwacht dat er vandaag in het hele land tussen de 5 en 10 centimeter sneeuw kan vallen. Overal moet rekening worden gehouden met gladheid. In Australië hebben aanhangers van een milieuorganisatie urenlang de spoorlijn naar Newcastle geblokkeerd. Newcastle ligt ten noorden van Sydney en is de belangrijkste haven voor de overslag van steenkool. De spoorlijn werd bezet uit protest tegen het mislukken van de klimaattop in Kopenhagen. Een woordvoerder van de milieuorganisatie verwijt onder meer Australië dat het de besprekingen in Kopenhagen bewust heeft laten mislukken. Australië is een belangrijke exporteur van steenkool en de stroomvoorziening in het land is voor een groot deel afhankelijk van die grondstof. Aan de actie van de milieuorganisatie kwam een einde nadat de politie 23 betogers had aangehouden. Vandaag is de laatste editie van de Telegraaf op zondag verschenen. Na bijna vijf jaar houdt de krant op te bestaan. De eerste editie verscheen in maart 2004. Als reden geeft de Telegraaf op dat er te weinig adverteerders zijn. De rubrieken en columns van de zondagseditie verschijnen vanaf volgend jaar in de zaterdag- en de maandagkrant. Het weer, het sneeuwt. In de loop van de dag loopt de temperatuur op tot rond het vriespunt.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 Um, u luisterde zojuist naar John Coltrane met Green Sleeves. Uh, de, eh, de, de, de, uitzending vandaag zal worden gepresenteerd door Fred Kroonsberg. En ik zal de techniek doen. Ik heb alleen de eerste nummers eventjes op mij genomen vanwege het winterse weer.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 Net hoorde je dat niet, maar we gaan nog een keer iets van het draaien waar ze gaat sketten. En dan hoor je gewoon dat Ella Gerald dol is op zingen en geniet van haar stem. En zij buit ook alle mogelijkheden uit. Maar we gaan eerst een walsje maken en dat doen we met Ramsey Lewis Trio met Tennessee Waltz. thank you van Ramsey Lewis Trio met een bezetting van Ramsey Lewis op de piano, L.D. Young op de bas en de cello en Isaac Redhold op de drums. Ik kondigde het al aan, Ella Gerald in een hele gelukzalige bui, want haar emotie zit puur in de keuze van de noten en het ritme en ze kan heerlijk sketten. Laten we gaan luisteren naar het nummer Wave. Bye. <laughs> Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum do do do do Bow! Bow! Bow! Bum bum. do do do do My lean baby tall and thin, sweet little boom boom boom da da da oh wee. Shaky da da da da da da da da wee ba My little gypsy sweetheart. Shaky da da da da da da da da. Shaky da da da da da da da da da da. do do do do do. shining in them bloodshot eyes. You live a life like you play gin Rummy. Said I get you 20, you only in it for the money, baby. Only in it for the money, honey. a department store dummy. Can I get you 20? Y'all ain't it for the money, honey. Only oh, in it for the money. Van Jimmy Smith word ik altijd vrolijk. En het nummer Only In For The Money was erg sterk gebracht. En het was swingen geblazen hier in de studio. Jimmy Smith, hij werd geboren op 8 december 1928 en overleed helaas in 2005. Heel veel platen zijn hem op, van hem verschenen op de Blue Note bijvoorbeeld. Echt aan te bevelen. Vanmiddag gaan van half drie in de Zandvoortse Jazztempel Tempel de Krocht alweer het derde concert van het seizoen 2009-2010. En optreden eh, wordt verzorgd door Shirma Rouse. Dat is een uh, scheikundige eigenlijk, maar die is zangeres geworden. En de chemie is er absoluut, want het eh, verhaal gaat dat ze vanmiddag de ballen uit de kerstbomen gaat zingen. Dus daar moeten we natuurlijk allemaal naartoe. Als u dat wil en u betaalt een entree van 15 euro, dan bent u vanmiddag om half drie hartelijk welkom. Want dan begint het al, dus eerder aanwezig natuurlijk in Theater de Kocht aan de Grote Kocht 41 in Zandvoort. En wie meer wil weten over het verbluffende programma 2009 2010 die gaat gewoon naar www.jazzinzandvoort.nl Helaas, ik heb geen eh, cd van Sherma Rouse, maar ik heb wel een prachtig nummer hier op de draaitafel liggen. Het gaat namelijk om de bekende Cecilia Evora. Een diva op blote voeten wordt ze genoemd. Ze heeft een eh, wereld veroverd met een diepe altstem om niet te vergeten, waarop zij de Sodane weten vertolken, eh, zie je daarin melancholie, nostalgie en heimwee. Ook flirt zij met Braziliaanse en Latijnse invloeden. Bijzonder is dat de zangeres op de nieuwe cd eh, hulp krijgt van componist eh, Fatih Salama. Laten we gaan luisteren met heel veel plezier. Vou pai vou enfrentar, sem porque bota trublar. Boca comete a geneira, nem boca dava para se mentira. Tudo menininha andar doce, desgraça e coisa semente. Vai, vou pai, vou enfrentar, sem porque bota trublar. Boca comete a geneira, nem boca dava para se mentira. Tudo menininha andar doce, desgraça e coisa semente. Ozinha, para a saúde vou enfrentar. Ozinha, boca rouba, boca mata. Sempre na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, ai que me crepcheu. Sempre na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, ai que me crepcheu. Pai, bo, pai, vou enfrentar. Tem porquê botar trocar. Boca cometer asneira. Em boca tava pasmenteira, Dormirinha dar doce, da desgraça e gozar semente. Vai, boa pai, vou enfrentar, sem porquê botar trocar. Boca comete geneira, nem boca tava pasmenteira, Dormirinha dar doce, da desgraça e gozar semente. Ozinha, para essa luz vou enfrentar. Ozinha, boca rouba, boca matar. Sempre na juventude este problema de acontecer Menininha de Nossa Senhora Ai, que não cresceu Sempre na juventude Este problema de acontecer Menininha de Nossa Senhora Ai, quando cresceu desgraça e o é Oya pai vou enfrentar, Sem porquê bota trublar Boca comete a geneira Nem boca tava com a sementeira Tudo menina é tá docente A desgraça e koza sembe Ozinha, para ser luz vou enfrentar Ozinha, boca rouba, boca matar Sempre na juventude Este problema tá acontecendo minha não senhora, e que não me cresceu. Sempre na juventude, este problema está a acontecer. Menininha de senhora, e que não me cresceu. Sempre na juventude, este problema está a acontecer. Menininha de senhora, e que não closer to the phone. And let's pretend that we're together all Ry Cooder, die geboren is op 15 maart 1947 in Los Angeles. Hij is een beroemde Amerikaanse gitarist en producer. Hij is natuurlijk bekend, hoorde ik net ook, van eh, de bekende Buena Vista Social Club, waar hij ook het, eh, eigenlijk de initiatiefnemer van is. Zijn band wordt er wel eens gezegd. En hij voor, zorgde natuurlijk voor prachtige filmmuziek. Ik heb die film gezien, dat was eh, Paris, Texas. Dat is alweer heel wat jaartjes geleden. Maar een hele trage, maar eh, enorm invloedrijke eh, eh, film. Prachtig. Ik draai daarvan een nummer, nummer 4. Canción Mixteca. Intensa nostalgia inundar en mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, igual De sentimiento O tierra del sol. heb een cd in mijn handen van Eric Clapton. En eh, een belangrijke mededeling is toch wel dat hij 29 mei in 2010 gaat optreden in het Gelderdoom bij Arnhem. En hij doet dat samen met eh, gitarist en organist Steve Winwood. En eh, als we de informatie kunnen geloven, dan heeft hij Jimi Hendrix leren improviseren. Nou, dat is nogal wat. Dus als je daar naartoe wil, ga vooral sparen, want de prijzen liegen er niet om. Vanaf 119 euro pp. Laten we gaan luisteren naar Eric Clapton en dat helemaal voor niets met Walking Blues. know about that, baby. Ooh, Lord, I had them old walls. I'm leaving this morning. I have to go ride the blinds. I've been mistreated. I don't mind dying this morning. If I have to go ride the blinds. I've been mistreated. Ooh, Lord, I don't mind. walking blues ain't bad. The worst old feeling I most ever